De PvdA eist dat het kabinet het verzoek van de NAVO afwijst om langer in Oeruzkan te blijven, zei vicepremier Bos na nieuw beraad in de top van het kabinet. Premier Balkenende zei juist dat de opties ordentelijk moeten worden onderzocht, inclusief het verzoek van de NAVO. Daarmee blijven CDA en PvdA lijnrecht tegenover elkaar staan. De belofte dat de laatste Nederlandse militair eind dit jaar uit Oeruzkan weg moet zijn, moet worden nagekomen, zei Bos. Als het aan hem ligt, neemt het kabinet vrijdag al een besluit over de vraag van de NAVO. Hij wil wel betrokken blijven bij Afghanistan. De F-16's mogen er blijven en er kunnen trainers worden gestuurd, voegde hij dan toe. Balkenende benadrukte de internationale verantwoordelijkheden van Nederland. Balkenende en Bos wilden niet ingaan op vragen over een kabinetscrisis. Piloten van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa willen volgende week gaan staken. Aanleiding zijn de vastgelopen CAO-onderhandelingen. De piloten eisen een salarisverhoging van ruim 6% of een garantie dat er geen arbeidsplaatsen verloren gaan... Lufthansa heeft zo'n 4500 piloten in dienst. Ze vliegen ook voor de dochtermaatschappijen Lufthansa Cargo en German Wings. De staking gaat maandag in en moet vier dagen duren. De officiële uitslag van de presidentsverkiezingen in Oekraïne is voorlopig geschorst. Het Hoge Rechtshof wil eerst het beroep van premier Timoshenko behandelen. Zij eist een hertelling omdat er op grote schaal zou zijn gefraudeerd... Timoshenko verloor de verkiezingen deze maand van oppositieleider Janukovic met een verschil van 3,5 procentpunt. Een half procentpunt. Het Hoge Rechtshof moet uiterlijk morgen met een oordeel komen. Het parlement wil dan, dat, wil dan de nieuwe president inaugureren. Het weer in het zuiden regen bij maximaal rond 2 graden. Ten noorden van de grote rivieren sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, dan wordt het 2 tot 5 graden.